Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Tegen een man uit Mierlo is een hoger beroep 16 jaar cel en tbs geëist... voor het ombrengen van een man op een homo-ontmoetingsplaats. Het slachtoffer, een man van 77, werd in 2006 in Lierop doodgestoken... De rechtbank veroordeelde de dader tot 13 jaar cel en tbs. Het OM had 15 jaar geëist en tbs. De officier van justitie zegt dat zwaarder wordt meegewogen dat de man uit Mierlo in 2000 al is veroordeeld voor doodslag op zijn moeder. In Alphen aan de Rijn is bij een explosie en een brand in een flat zeker één dode gevallen. Zeker twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond na een zware explosie op de zesde en hoogste verdieping van de flat. Het was vrijwel zeker een gasexplosie. Van twee flatwoningen werd de gevel weggeblazen. Ook de twee flats eronder raakten door de explosie zwaar beschadigd. Er zijn in Alphen 84 flatwoningen ontruimd. Bewoners die dat willen worden in een sporthal in de buurt opgevangen. De politie in Amsterdam heeft een ondergronds bankiersnetwerk opgerold. De recherche deed een tijd onderzoek naar de criminele organisatie die drugsgeld witwast. En met de aanhouding van negen verdachten vorige week is dat onderzoek afgerond. De groep gebruikte een wasserette in de Amsterdamse Javastraat als dekmantel. Van daaruit werden bankiers en koeriers aangestuurd die het geld van drugscriminelen witwasten. In totaal zijn 30 mensen aangehouden en is ruim 5,3 miljoen euro in beslag genomen. Culturele instellingen die te weinig publiek trekken krijgen geen subsidie meer van het Rijk. Dat schrijft staatssecretaris Zelstra aan de Tweede Kamer. Volgens Zelstra heeft de overheid het particulier initiatief in de cultuursector de laatste jaren overgenomen. En dat vindt hij niet gezond. Hij pleit voor een herijking met als doel dat de sector zo min mogelijk afhankelijk wordt van de overheid.